Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een harde knal vannacht bij een woning in Hellevoetsluis. Een stukje onder Rotterdam. Er is niemand gewond geraakt. Gisteren had Rotterdam een vervelende mijlpaal te pakken. Voor de vijftigste keer dit jaar was er in de stad een aanslag met explosieven. Afgelopen weekend bijvoorbeeld voor de deur van een toko. Je hoorde gewoon keihard boem, boem, boem. Daar gaat niks gebeuren gaat, de politie heeft te weinig mensen. En, er zijn te veel boeven. Ik heb hier heel mijn leven gewoond en ik ben teruggekomen nadat het klein is geboren. Maar voor het eerst dat ik me afvraag of het nogal veilig is om hier te wonen eigenlijk. En gisteren ging het opnieuw mis in Rotterdam. Toen was er een knal in een woonwijk. De politie zegt dat het te maken heeft met ruziende drugscriminelen. Buitenlandminister Hoekstra moet tekst en uitleg geven over visumsoftware. Het gaat om een programmaatje dat wordt gebruikt om te bepalen... hoe streng een aanvraag voor een visum moet worden beoordeeld. Daarbij wordt gekeken naar leeftijd, afkomst en geslacht. En mogelijk zorgt dat voor discriminatie. Een zandstorm heeft een grote kettingbotsing veroorzaakt in de Amerikaanse staat Illinois. 40 tot 60 voertuigen knalden op elkaar omdat bestuurders niets meer konden zien. Zes mensen zijn om het leven gekomen. Er zijn tientallen gewonden. Ook zijn twee opleggers in brand gevlogen. En Amerikaanse celebrities zijn vannacht weer all-out gegaan voor het Met Gala. Dat is een groot feest waar elk jaar geld op wordt gehaald voor een groot museum in New York. Bezoekers proberen allemaal de meest opvallende outfit te dragen. Billie Eilish had bijvoorbeeld kilo's kralen in haar haar. It's like a fucking anaconda. It's heavy. I feel like I sling it over my shoulder and it's like... Ja, het moest allemaal zo uitbundig, want het feest stond in het teken van Karl Lagerfeld... een beroemde fashionontwerper die een paar jaar geleden overleed. Het weer dan nog. Vandaag start bewolkt. Vanmiddag zien we vaker de zon. In het noorden een paar kleine buitjes, maar verder blijft het droog. De temperatuur ligt tussen de 10 en 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat nog file op de A27 van Utrecht naar Almere na een ongeluk bij Hilversum. De rijbaan is dicht. Vanaf Utrecht-Noord heb je daardoor 10 minuten oponthoud. Omrijden kan via de A28 en de A1 via Amersfoort.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 De prijzen in Nederland zijn nog steeds aan het stijgen. Eten, drank en tabak werden in april opnieuw duurder vergeleken met een maand eerder. Ook daalden de energieprijzen minder sterk. Volgens het CBS kwam de inflatie uit op 5,2 procent. Opnieuw een explosie vannacht, dit keer bij een woning in Hellevoetsluis, niet ver van Rotterdam. Er vielen geen gewonden. In Rotterdam zijn dit jaar al zeker 50 explosies geweest. Die hebben waarschijnlijk met drugs te maken. In de Amerikaanse staat Illinois is een grote zandstorm geweest... die veroorzaakte een kettingbotsing. Door het zand konden de automobilisten niets meer zien. Er klapten 40 tot 60 voertuigen op elkaar. Zeker zes mensen kwamen om. Het weer bewolkt met lokale spat regen. Vooral in de middag geregeld zon. Het wordt 10 tot 14 graden.